De eindtijd blijft 2 uur s'nachts. nachts. De laatste weken is het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt toegenomen van duizend per maand tot duizend per week, vooral Eritreërs en Syriërs. Staatssecretaris Steven noemde dat in het tv-programma 1 op 1 alarmerend. Volgens hem gaat het om georganiseerde mensensmokkel. Politie, justitie en marechaussee onderzoeken de zaak. De kernreactor in het Noord-Hollandse Petten moet mogelijk sluiten. Het bedrijf achter de reactor, Nuclear Research and Consultancy Group, vecht voor zijn voortbestaan. De directeur zei in KRO Brandpunt Reporter dat faillissement één van de opties is. Laatste jaren lag het bedrijf geregeld stil door technische problemen en daardoor had het weinig inkomsten. Verder is de reactor 50 jaar oud en aan vervanging toe. Voor de komende 10 jaar is 80 miljoen euro nodig. In Italië zijn twee mannen gearresteerd in verband met de bootramp van deze week bij Lampedusa. De twee, vermoedelijk een Marokkaan en een Tunesiër, zouden verantwoordelijk zijn voor de dood van tenminste 17, maar misschien wel 200 asielzoekers. Ze worden beschuldigd van mensenhandel en meervoudige moord. In Turkije is in verschillende steden gedemonstreerd uit woede over de mijnramp. Het dodental staat nu op 274, de ergste mijnramp uit de Turkse geschiedenis. De betogers verwijten de regering dat ze niet genoeg heeft gedaan om de mijnen veiliger te maken. In Ankara en in Soma, waar de rampmijn ligt, gebruikte de politie traangas en het waterkanon om betogers te verdrijven. Het weer. Vannacht kan de temperatuur tot 3 graden dalen. Overdag flinke periode met zon, maar in het noordoosten en oosten meer bewolking. Het wordt tussen 14 en 17 graden. Vrijdag iets warmer en geregeld zon. En zaterdag nog wat warmer.